zo. Schat, komt terug bij mij. hier, ik voel me alleen. Verdorie, waar moet ik nu heen? Mijn ogen doen pijn van dat gejaagd. Oh yeah. Maar ik denk het te verlaan die mooie tijd terwijl je niet bij me bent. Hey, hey, ik kan niet slapen.